Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De man die verdacht wordt van het doodrijden van de Italiaanse ex-profwielrenner Davide Rebellin heeft zich gemeld bij de politie. Tegen de Duitse vrachtwagenchauffeur was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij meldde zichzelf donderdag bij de autoriteiten in Steinfurt. Davide Rebellin werd in november in Noord-Italië geraakt door een vrachtwagen toen hij op de fiets zat. Hij overleed ter plekke. Na het ongeluk reed de vrachtwagenchauffeur door. Uit bewakingsbeelden bleek later dat hij wel was uitgevoerd uitgestapt en Rebellin had zien liggen. De stroomstoring in Overijssel is voorbij. Rond 1 uur vannacht hadden bijna alle huishoudens weer stroom. De storing begon de afgelopen avond rond 6 uur. Ongeveer 8000 mensen werden getroffen in een relatief groot gebied tussen Ommen en Almelo. De oorzaak was een brand in een onderstation in Vroomshoop, zegt netbeheerder Enexis. De brandweer had het vuur halverwege de avond onder controle. Bij werkzaamheden in Berlijn is een tunnel ontdekt uit de tijd van de Berlijnse muur. De tunnel ligt onder een straat waar vroeger de grens was tussen Oost- en West-Berlijn. In 1970 werd hij gegraven vanaf de West-Berlijnse kant van de muur, meldt de krant Welt. Het initiatief kwam van een bouwvakker. De bedoeling was dat zijn familie uit Oost-Berlijn door de tunnel kon vluchten. Maar de tunnel werd ontdekt voordat hij af was. Hij wordt nu niet toegankelijk gemaakt voor het publiek. Duizenden fans die afgelopen avond naar een concert van de Nigeriaanse artiest Burna Boy in Arnhem waren gekomen, werden teleurgesteld. Ze moesten ruim twee uur op hem wachten, waarna bleek dat hij niet meer kwam. Het concert werd daarom afgelast. Burna Boy zou optreden in een uitverkocht Gelredome, maar dat liep dus anders. Volgens het Gelredome was de vlucht van de zanger te laat. Het is onduidelijk wat daarvan de oorzaak was. Het weer is droog met minima rond 16 graden.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 Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on land. And on your face. got me falling for you head over heels. Oh, yeah.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 Ah. oh baby oh بابا بابا ناري هبلتني انا شفتك هدي سيمانة قلبي تكتك بحال شي مكانة ويلي ويلي هدي هبلتني يا ماما ويلي ويلي راني صبابا تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك بحال شي مكانة تك تك تك تك Ah.